Tijd met het NOS-journaal. Het AMC in Amsterdam gaat een kunstmatige alvleesklier ontwikkelen voor diabetespatiënten. Het project kost ruim 10 miljoen euro en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De kunst wordt ontwikkeld voor mensen met type 1 diabetes, de klassieke vorm van suikerziekte. Nu moeten patiënten zichzelf een paar keer per dag prikken om de bloedsuikerspiegel te bepalen. Vervolgens spuiten ze de juiste hoeveelheid insuline in. De kunst is een apparaat dat de glucosewaarde in het bloed zelf controleert en insuline toedient als dat nodig is. Een tiental grote vee- en pluimveehouderijen is een proef begonnen waarbij de dieren niet met antibiotica worden behandeld. Op biologische veehouderijen wordt al zonder antibiotica gewerkt, maar dat gebeurt niet op zo'n grote schaal als bij dit proefproject. Het ministerie van Landbouw wil dat het antibiotica gebruik in de vee- en de pluimveesector volgend jaar met 20% is verminderd. Allochtone jongeren worden hard getroffen door de economische crisis. Vorig jaar zat 21% zonder baan. Onder autochtone jongeren ligt dat percentage op 10. Het blijkt uit cijfers van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Vorig jaar was 11% van alle allochtonen werkloos, onder autochtone is dat 4%. De Verenigde Naties kunnen niet worden vervolgd voor de massamoord in 1995 in Srebrenica. Het gerechtshof in Den Haag bevestigt daarmee een vonnis van de rechtbank uit 2008. Moeders en weduwen van de vermoorde moslims willen een schadevergoeding van de VN en Nederland, omdat ze de bevolking destijds niet goed hebben beschermd. Het Hof zegt dat de VN onschendbaar moet zijn om zijn werk goed te kunnen doen. Het CDA kiest in de top van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voor ervaren politici. Na lijsttrekker Balkenende heeft het bestuur staatssecretaris Bijleveld op de tweede plaats gezet. En dan komen achterin volgens minister Verhagen, staatssecretaris Van Bijsterveld, minister Klink en minister De Jager. De eerste nieuwkomer staat op de twintigste plaats. Het weer... Bewolking en van tijd tot tijd een stevige bui, maar ook af en toe zon.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 Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? <laughs> De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. baby. Hang in there, baby. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight, but we've almost got it made. that we've caressed. A kiss so warm and tender. I can't wait till we reached that sweet moment of surrender. Mm, we'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. virgin of the word. Mm, mm-hmm. we can't help but make it. Cause there's true love between us, girl. Mm, so let us touch that crowd that every girl dreams of.